Jobboot met het NOS Journaal. Siband van Haarsma-Buma is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij kreeg meer dan 50% van de stemmen. De leden van de partij konden tot 12 uur hun voorkeur uitspreken voor één van de zes kandidaatlijsttrekkers. In de peilingen leek het te gaan om een nek-aan-nek race tussen van Haarsma-Buma en de Purmerendse wethouder Mona Keizer. Er werd rekening gehouden met een tweede stemronde, maar dat is dus niet nodig. Keizer kreeg 26% van de stemmen. De andere vier kandidaten bleven ver achter. Zonne-energie is voor het eerst goedkoper dan gewone stroom. Dat komt doordat de prijzen van energie sterk zijn gestegen en die van zonnepanelen daalden. Deze week werd bekend dat de nota van de energiebedrijven met 160 tot 170 euro per jaar zal stijgen. Daardoor zijn consumenten volgens deskundigen voor het eerst goedkoper uit met zonne-energie. Zonnepanelen zijn in 10 jaar terugverdiend, terwijl de panelen 20 jaar meegaan, zeggen deskundigen. De panelen worden volgend jaar nog goedkoper door de verlaging van de BTW van 19 naar 6 procent. De politie heeft twaalf jongeren opgepakt. Die worden verdacht van straatroven in Beverwijk en omgeving. De jongens van 14 tot 23 jaar komen uit Heemskerk, Beverwijk en Assendelft. De zaak kwam aan het rollen toen een van de jongens werd opgepakt na een straatroof. De twaalf straatrovers hadden het vooral gemunt op andere jongeren. In groepjes van drie beroofden ze hun slachtoffers van hun Blackberry, merkkleding en andere waardevolle spullen. Bij drie van de twaalf verdachten zijn nepwapens gevonden. In Beieren is de Duitse bariton Dietrich Fischer Dieskau overleden. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. Dieskau was een van de belangrijkste zangers van de 20e eeuw. Hij excelleerde in het romantische lied en trad op in opera's en oratoria. Hij was ook muziekpedagoog en schrijver. Beroemd waren onder meer Dieskau's uitvoeringen van de liederencyclus Die Winterreizen van Schubert. Dietrich Fischer Dieskau was 86 jaar. Het weer, af en toe wat zon, vanmiddag ook kans op regen met mogelijk onweer. Temperatuur die loopt uit uiteen van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden van het land. Dit, Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De hele Randstad staat er maar één file. Die staat op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Twee kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En na die tijd kan je natuurlijk lekker naar ZFM gaan blijven luisteren. De jongens van Je Weekend In hebben weer een bomvolle show voor je klaarstaan. Straks tussen 5 en 7. Euro Breakdown zit ondertussen in de 22e jaargang, aflevering 20. En vandaag alweer 18 mei in 2012. De lijst bevat 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 16 weken Jesse G en Domino. Michel Kiwanaka Home Again na 15. En Katy Perry Part of Me verdwijnt na 13 weken uit de lijst. Snel stijgen is voor de tweede week achter elkaar. Rihanna, Where Have You Been? Deze week gaat ze 9 plaatsen omhoog. Snelste daler, dat is Riders samen met Sia The Wild want zakken er 11. Langs genoteerd Jason Mraz, I Won't Give Up, staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa. 18 mei komen we ook tegen in de geschiedenisboeken. 1804, Napoleon Bonaparte wordt het bij eh, senaatbesluit uitgeroepen tot keizer. In 1857 is de opening van de Rotterdamse Diergaarde, de latere Diergaarde Blijdorp. in 2007 de Golera Gorilla Bokito van datzelfde Diergaarde Blijdorp wat 150 jaar bestaat.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 Dan zal deze plaat het nog beter gaan doen. Gustavo Lima met zijn zomerhit Ballade in de vierde week omhoog van 24 naar plek 17. Daarvoor nog Nick Mier en Starships. Die plaat gaat omhoog van 22 naar 19. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. De plaat gaat omhoog van 21 naar 16. Where you been, where all my life. You're a peace, you're pure of beauty. Man, I think somebody then gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark.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 Uh, yeah. This is more than the typical kind thing. Felt the Jones in my bones and you were touching. such a crime, not a single word. Sipping on on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong. Was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it. Truthfully, I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. de tweede single die ze ooit uitgebracht heeft, Carmen. De eerste was in 2011 Crazy Your Party. En dat eh, kwam eigenlijk alleen in de United States ergens binnen in een lijst. Daar ergens op 36. En deze Carmen Broken Hearted, dat is toch in heel Europa meteen een hit aan het worden. Zes weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. En omhoog van 15 naar 13. Daarvoor Chris Brown, Turn Up The Music. Die zakt van 10 naar 14. Een Payphone, zo heet de single van Maroon 5 en Wiz In de 5 weken omhoog van 18 naar 12. from nothing.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 De vierde week omhoog van 23 naar 20. Nicki Minaj en haar Starships gaan in de zevende week omhoog van 22 naar 19. Simple Plan en Kaneen en Summer Paradise in de twaalfde week zakken van 13 naar 18. Van 24 omhoog naar 17 in de zevende week Gustavo Lima en Ballade. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne, I Can Only Imagine. In de vijfde week vijf plaatsen omhoog van 21 naar 16. En Hot Shell Ray Honestly zakt van 14 naar 15 in de zevende week. Chris Brown, Turn Up The Music gaan we naar beneden. En wel van 10 naar 14 in de twaalfde week. En Carmen, Broken Hearted, staat zes weken in de lijst, gaat van 15 naar 13. Van 18 omhoog naar 12 in de vijfde week Moon 5 en Wiz dus met die payphone. En nummer 11 die stond vorige week nog erg hoog in de lijst, namelijk zelfs op 2. Maar in de tiende week zakken Quintino en Sander Silva met Epic ver naar beneden van 2 zakken dus naar die 11e plek. Nummer 10, die is deze week in handen van Meyer Hartowner en Russell Kicks. In de zesde week gaat The Walk omhoog van 12 naar plek nummer 10. Everybody see the top 10 met Meyer Hattaner en Whistlecakes The Walk omhoog van 12 naar 9. Jason Hulo Breeding, die moet wel wat inleveren. Die zakt namelijk van 3 naar 9 en van 4 zakken naar 8. Train and Drive-By. Nickelback gaat dan weer de goede kant op. Lullaby gaat in de negende week namelijk omhoog van 8 naar 7. Een van de platen die deze week blijft zitten, waar die vorige week ook zat, die is van DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now staat nu 8 weken in de lijst en net als vorige week de nummer 6 van Europa.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 En die plaat gaat in de achtste week omhoog van 7 alweer naar plek nummer 5. Gia Fresh was de eerste zittenblijver van vandaag samen met Rita Ora. Hot Right Now op plek nummer 6. Tijd voor ons om top 3 in te gaan. Wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, in ieder geval de plaat die vorige week op plek nummer 5 stond en deze week omhoog gaat naar 3. Alicia Banks en Lacey J en 212. too. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? i am a to ruin you, cunt. I'ma ruin You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat, do run? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you blew up too, hun. van deze week is in handen van Rihanna. Net als vorige week dus Where Have You Been gaat deze week omhoog van 11 naar 2. dat alles in de zesde week dat zij in de lijst staat. Begon het verhaal met dat er twee zittenblijvers waren. Nou, één kwamen we tegen op plek nummer 6. DJ Fresh en Rita Ora Hot Right Now. En de andere, dat is de nummer 1 van Europa. In de elfde week dat ze in de lijst staat, blijft ze dus bovenaan staan. Emile Sandé en Next To Me. lijst van 18 mei 2012. Met boven in de lijst dus Emile Sandé, Next To Me. Rihanna, Where Have You Been? En Alicia Banks, Leslie J. 212 maken de top 3 compleet voor deze week.